Moutschreurs met het NOS Journaal. In de rond de 75 van de stemmen krijgt. In 2012 was het nog 64 Dat hij een vierde termijn zou winnen bij de presidentsverkiezingen was al duidelijk. De vraag is vooral hoe groot de steun is en hoeveel mensen naar het stembureau gaan. Poetin wil een ruim mandaat. Volgens Stas heeft bijna 64 van de 110 miljoen Russische kiezers gestemd. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zegt dat zijn land bewijs heeft dat Rusland de afgelopen jaren het zenuwgas heeft geproduceerd, waarmee een aanslag is gepleegd op de voormalige dubbelspion Skripal. Ook zou er bewijs zijn dat Rusland een voorraad van het gas heeft aangelegd, nadat nou, was onderzocht hoe het zenuwgas voor moorddoeleinden gebruikt kon worden. Morgen begint er een onderzoek naar de aanslag. Het gebeurt door een organisatie die strijdt voor een verbod op chemische wapens. De Italiaanse autoriteiten heeft een schip van de Spaanse hulporganisatie Proactiva in beslag genomen, nadat hij had geweigerd om 218 migranten af te staan aan Libië of Malta. Die migranten zijn nu naar Italië gebracht. Het schip ligt vast in een Italiaanse haven. De commandant en coördinator van het schip zijn aangeklaagd. In Amerika is een luchtacrobaat van Cirque du Soleil overleden... nadat hij tijdens een optreden was gevallen. Het is niet bekend wat er misging tijdens de act van de 38-jarige Franse artiest. Hij werkte al 15 jaar bij het circus. De lokale autoriteiten in Florida hebben een onderzoek ingesteld. Vijf jaar geleden overleed ook al een luchtacrobate van het circus. Haar veiligheidskabel was losgeschoten. Het circus kreeg toen een boete. Het weer, het wordt een vrij heldere nacht.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 Wear your faith cologne just to get you alone afraid to catch these feels. Rack your cup and chase through. myself Let's go to Santa's party. It's Christmas time. Christmas time. Everybody will need somebody. It's Christmas time. At Santa's place, we'll decorate a big, big Christmas tree.